Waterbalgemoed bij het NOS Journaal. Stakende schoonmakers gaan overmorgen weer een deel van de treinen schoonmaken. Dat hebben ze toegezegd nu de NS wil bemiddelen in het conflict dat de schoonmakers hebben met hun werkgevers. De stakers eisen meer loon en willen dat ze bij ziekte ook de eerste twee dagen worden doorbetaald. Enschede en Hengelo willen dat er voorlopig geen diesel wordt opgeslagen in lege ondergrondse zuidkoepels. Ze zijn bang dat er diesel in de natuur terechtkomt. Het is de bedoeling dat in Twente een noodvoorraad wordt aangelegd in zoutkoepels van 70 miljoen liter diesel. Maar Enschede en Hengelo wijzen erop dat het in Duitsland al misging. Daar zouden tienduizenden liters opgeslagen diesel omhoog zijn geborreld. Zes koeien moesten worden afgemaakt omdat er diesel in het drinkwater terecht was gekomen. De Twentse gemeenten roepen minister Kamp op om voorlopig van het plan af te zien. De aanslag van gisteren op een treinstation in China heeft ook aan de twee daders het leven gekost. Volgens de Chinese politie waren het moslim-extremisten. Ook een omstander kwam om het leven. Bijna 80 mensen raakten gewond. De daders lieten op een station in de stad Urumqi een bom ontploffen. En ze staken volgens staatsmedia met messen op mensen in. Volgens de Chinese regering waren de omgekomen daders jarenlang beïnvloed door religieuze extremistische denkbeelden. De Duitse bondskanselier Merkel heeft president Poetin opnieuw gevraagd of hij zijn best wil doen voor de OVSE-waarnemers die al een week vastzitten in Oekraïne. Moskou maakte bekend dat Merkel daarover met Poetin heeft gebeld. De Europese waarnemers werden vrijdag door pro-Russische activisten vastgezet in de Oost-Oekraïnse stad Slavjansk. Vier van de zeven zijn Duitser. Het weer in het noorden bewolkt en soms regen. Elders geregeld zon, maar ook kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt 12 graden op de Wadden tot 18 in het zuiden. Morgen droog en geregeld zon bij een graad of 15. Dit was het RWS Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A13 daarna richting Rotterdam staat voor afrit een en Roderijs 2 kilometer file.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 En om 17.30 uur het weer voor het komend weekend. Maar vooral heel veel muziek uit heden en verleden. Mijn naam is Hans Wassenaar. Een hele goede middag luisteraars. We hebben vandaag in ons programma veel nieuws en heel veel lekkere muziek.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 3 mei, VLS on Tour, wielertochten. Afstanden 60, 90, 120 en 160 kilometer. Start bij de haven van Zandvoort. Aanvang om half acht s morgens. 3 mei, American Roots Concert. Country and Blues in Theater de Krocht. Aanvang 8 uur. 3 en 4 mei, Historisch Zandvoort Trophy. Circuit Park Zandvoort. 4 mei, Nationale Dodenherdenking, Joost Monument om 12 uur en het herdenkingsmonument om 8 uur s avonds. 5 mei, Bevrijdingsdag, Vossenjacht en Bevrijdingsbingo. 9 en 10 mei, ADC Master Weekend, Circuit Park Zandvoort. 10 mei, Craze Song Along, Café Koper, aanvang half 9 s'avonds. avonds. 11 mei, Nationale Moederdagbrunch. brunchje aan een lange tafel midden in het centrum. Aanvang 11 uur s morgens. En ook 11 mei, Jazz in Zandvoort. Gast Ferdinand Povel, sax, Theater de Krocht, aanvang 14 uur 30. I was alright I could smile for a while. But when I saw you last night, you held my hand so tight. When you stopped to say hello. And me standing all alone, alone and crying, crying, crying, crying. It's hard to understand that the touch and start me crying. I thought that I was over you, but it's true, so true. I love. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM When I'm walking, let me walk. And when I'm talking, let me talk. Cause I've been lonely long enough. And it's time for me to strut my stuff. And when sleeping, let me sleep. And when I'm creeping, let me dream. Cause I've been lonely long enough. It is time for me to strut my stuff. So come on, walk with me. Come on and talk with me. And when the band starts swinging, let them swing. And when I'm singing, let me sing. Cause I've been lonely long enough. And it's time for me to strut my stuff. Cause I and it's time for me to strut my stuff. So come on and walk with me. Come on and talk with me. And when the band starts swinging, let them swing. And when I'm singing, let me sing. Cause I belong long enough. And it's time for me to strut my stuff. When I'm singing, I me When I me De zorg voor een ongeneeslijke ziektepartner, vriend of familielid in de laatste fase is erg intensief. Hoe houdt u het hoofd boven water? Wat helpt wel en niet? En welke ondersteuning is er mogelijk?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 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers. 5 mei vieren we dat we vrij zijn. Vrijheid geef je door. Nederlanders hebben het afgelopen jaar uitzonderlijk veel spaargeld opgenomen. In totaal gaat het om ongeveer 4 miljard euro, meldt de Nederlandse Bank dinsdag. Het, het opgenomen geld wordt voor een belangrijk deel gebruikt voor het extra aflossen van de hypotheek. Dat levert woningbezitters meer op dan de huidige spaarrente. Volgens de Nederlandse Bank is de rente op een vrij opneembare spaarrekening in de afgelopen 12 maanden met ongeveer een half procent gedaald tot gemiddeld 1,37 procent. Nederlanders hebben nog voor ongeveer 280 miljoen euro op vrij opneembare spaarrekeningen staan. Ook de hypotheekrente is de afgelopen jaar met veel minder hard gestegen dan de spaarrente. opnieuw af te sluiten hypotheken bedraagt de rente volgens de Nederlandse bank nu ongeveer 3,52 procent. De hypotheekschuld van de Nederlandse huishoudens bedraagt in totaal 540 miljard euro. Daar moet een gemiddelde rente over worden betaald van 4,47 De daling van de spaarrente hangt volgens de Nederlandse bank samen met de vraag van banken naar financiering, het aanbod van spaargeld en de kosten van andere vormen van financieringen. Gezondheidsplein. In deze rubriek hoop ik wat tips te geven die ervoor zorgen dat u fit en gezond blijft. Ook zal er informatie gegeven worden over diverse gezondheidsklachten. Vandaag zullen we in het gezondheidsplein het hebben over bijwerkingen van medicijnen misselijkheid, hoofdpijn, hevig zweten en vermoeidheid. Dit zijn zomaar een paar klachten die je kunt krijgen als je bepaalde medicijnen slikt. En daar zit natuurlijk niet op te wachten. Je slikt immers medicijnen om beter te worden, niet om nieuwe klachten te krijgen. Nieuwe klachten door het slikken van medicijnen noemen we ook wel bijwerkingen. Simpel gezegd ontstaan er medicijnbijwerkingen als volgt. De werkzame stoffen van een medicijn verspreiden zich door het hele lichaam. Als de werkzame stoffen de kwaal bereiken, dan treedt er een reactie op met de werkzame stoffen, de kwaal wordt bestreden. Maar omdat de werkzame stoffen door heel je lichaam zitten, kan er ook een lichamelijke reactie op een niet beoogde plek optreden. Zo kan het dus zijn dat je last krijgt van huiduitslag als je bijvoorbeeld een medicijn tegen hoge bloeddruk gebruikt. Bij kinderen kunnen sommige medicijnen de groei beïnvloeden, waardoor een leeftijdsgrens van bepaalde medicijnen is ingevoerd, bijvoorbeeld vanaf 12 jaar. Het lichaamsgewicht is van invloed op de werking en op de kans op bijwerkingen van de medicijn. Daardoor is het belangrijk dat de dosering van de geneesmiddelen is afgestemd op het lichaamgewicht van het kind. Bij ouderen zijn twee belangrijke organen van het zuiveren van je lichaam. Dat zijn je nieren en je lever. Naarmate je ouder wordt, functioneren deze organen minder. Hierdoor blijven de werkzame stoffen van de medicijn langer in je lichaam, met als gevolg dat de werking en bijwerking sterker kunnen worden. Ook gebruiken ouderen vaak meerdere geneesmiddelen tegelijk, waardoor de kans op een negatieve wisselwerking tussen medicijnen groot is. Bij zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger willen worden, kunnen sommige medicijnen een negatief effect hebben op de ontwikkeling van het ongeboren kind. Dat kan bijvoorbeeld de groei belemmeren bij vrouwen die borstvoeding geven. De werkzame stoffen van een medicijn gaan door het hele lichaam, dus ook komt het in de moedermelk terecht. De baby kan hierdoor het medicijn via borstvoeding binnenkrijgen en dit kan schade veroorzaken bij het kind. Ieder medicijn is anders en heeft daardoor zijn eigen specifieke bijwerkingen. Maar sommige bijwerkingen komen regelmatig bij verschillende medicijnen voor. Veel voorkomende bijwerkingen van medicijnen zijn allergie en overgevoeligheid, duizeligheid en hoofdpijn, maag- en darmklachten en je kan eraan verslaafd raken en je krijgt er een gewenning van. Als je medicijnen gebruikt, dan kan je daaraan gewend of zelfs verslaafd raken. Gewenning houdt in dat je een steeds hogere dosis van een geneesmiddel nodig hebt voor hetzelfde effect. Waar je bijvoorbeeld eerst één tablet per dag nodig had om je hoofdpijn te bestrijden, heb je nu dagelijks vier nodig. Verslaving is nog een graad erger dan gewenning. Dit houdt namelijk in dat je zowel lichamelijk als geestelijk afhankelijk bent geworden van je medicijn. Zonder je medicijn kun je bijvoorbeeld niet meer werken en zit je minder lekker in je vel. Daarnaast voel je een constante drang om de medicijn te gebruiken. Je hebt ook een wisselwerking tussen medicijnen. Als je last hebt van meerdere kwalen, gebruik je vaak verschillende medicijnen tegelijk. Tussen deze medicijnen kan een ongewenste interactie optreden. Zo kan de combinatie van een medicijn ervoor zorgen dat een bijwerking optreedt... terwijl die bijwerking niet voorkomt dat je maar één van de twee medicijnen zou gebruiken. Daarnaast kan het ene geneesmiddel de bijwerking van het andere medicijn versterken. Overigens letten apothekers en artsen bij het verstrekken van medicijnen alert op een ongewenste wisselwerking tussen gemedicijnen. Well, I woke up this morning. I said you were on my mind. I've got troubles, oh, I've got worries, oh, I've got to bind. So I went to the corner just to ease my pain. just to ease my pain. I smile. luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Working all day And the sun don't shine Trying to get by And I'm just killing time zondag 4 mei organiseert de Sport in Zandvoort de jaarlijkse open dag. De deuren gaan open voor een gratis beleving van alle watersport, boordsport en balanceactiviteiten die horen bij de service lifestyle waar de sport voor staat. Met de open dag biedt de sport iedereen de mogelijkheid om kosteloze belevingen zoals kartemalen, zeilen, golfsurfen, stand-up boarding of kitesurfen te ervaren. Mocht je nog twijfelen over een van deze sporten wel echt bij je past, dan is de open dag dé manier om het te ontdekken. Tevens worden er veel boardsport en balance clinics zoals interboarding op het strand gegeven door professionele instructeurs. Die uitleggen waarom deze technieken zo populair zijn onder de watersporters. Vanaf 11 uur kun je je inschrijven voor de verschillende activiteiten en rondes die tussen 12 en 1700 uur plaatsvinden. Ben je daarna helemaal koekt, dan boek je alleen die dag een cursus met maar liefst 15% korting. Kom langs en ervaar zelf de ultieme beach lifestyle. Welcome to our world. Hand fits in mine like it's made just for me But bear this in mind, it was meant to be And I'm joining up the dots with the freckles on your cheeks And it all makes sense to me I know you've never loved the crinkles by your eyes when you smile you've never loved Your stomach or your thighs The dimples in your back at the bottom of your spine, but I'll love them endlessly. I won't let these little things slip out of my mouth. But if I do, it's you, oh, it's you, they add up to. I'm in love with you. And all these little things You can't go to bed without a cup of tea. And maybe that's the reason that you talk in your sleep. And all those conversations are the secrets that I keep, though it makes no sense to me. I know you never loved the sound of your voice on tape. You never want to know how much you weigh. You still have to squeeze into your jeans, but you're perfect to me. I won't let these little things slip out of my mouth. But if it's true, it's you, it's you, they add up to. I'm in love with you all these little things. You'll never love yourself half as much as I love you. you'll never treat yourself right, darling, but I don't want you to. If I let you know I'm here for you, maybe you love yourself like I love you. Oh, and I've just let these little things slip out of my mouth. Cause it's you, oh, it's you, it's you. They add up to, and I'm in love with you all these little things. I won't let these little things slip out of my mouth.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 Cycling Zandvoort in het weekend van 17 en 18 mei is een aantrekkelijk, sportief en gezellig weekendevenement voor de recreatieve fietser. Voor amateurwielrenners, mountainbikers, individuele sporters en teams, gezinnen die met de fiets erop uit willen en hun meefietsende vader, moeder of familielid tijdens de 24 uur race willen aanmoedigen. Maar ook jongeren en ouderen die nu wel eens willen weten hoe het rijdt zo'n ATB of e-bike. Het wordt kortom een weekend vol fietsplezier voor iedereen. Tijdens het evenement draaien twee dagen lang letterlijk alles om fietsen. Naast de enerverende 24 race voor amateurwielrenners op de baan... en het kennismaken en rijden met mountainbikers op de onverharde mountainbike parcours. Zijn er fietstochten over drie verschillende afstanden... kan er met e-bikes proefgereden worden... kunnen sportievelingen meedoen aan de spinnenmarathon... en is er voldoende e- entertainment voor jong en oud. Twee dagen lang fietsplezier dus. Op het circuit en in de mooie omgeving met veel natuurschoon. U kunt de informatie vinden op website www.cyclingzandvoort.nl Ik herhaal www.cyclingzandvoort.nl 11 mei op Moederdag zal in Zandvoort aan Zee de grootste brunchtafel van Nederland staan. Een groep vrijwilligers wil hiermee alle moeders een onvergetelijke dag bezorgen. De grootste moederdag-evenement van Nederland. In plaats van het gebruikelijke ontbijt op bed... zal moeder verrast worden met een bijzondere brunch... midden in het mooie centrum van Zandvoort aan Zee. Vanaf 11 uur kan de hele familie met oma's, opa's, neefjes en nichtjes... tantes en oom aanschuiven voor 5 euro per persoon... voor dit gezellige evenement. Wij zorgen voor een verrassingsbrunch. Met heerlijke broodjes en croissants en lokale ondernemers bieden koffie en thee aan voor 1 euro zegt Michiel Konings, een van de initiatiefnemers. Bij de brunch zitten ook veel aanbiedingen van de plaatselijke ondernemers. Er komen kraampjes met schoonheidsbehandelingen, nagelstudio's en nog veel meer. Alles om mama een fantastische dag te bezorgen. Voor de kinderen is er een springkussen, een draaimolen, een kop van jut en nog veel meer. Muzikanten zullen de brunch vrolijk opluisteren, voegt hij eraan toe. Na de brunch is er genoeg te beleven in het dorp en op het strand om er een vergetelijke dag van te maken. De opbrengst gaat naar, van de bruns gaat geheel naar de bestrijding van de stofwisselingsziekte. Kinderen geboren met deze vreselijke ziekte hebben een zeer lage levensverwachting. De VKS-stichting doet onderzoek naar deze ziekte, geeft voorlichting en behartigt de belangen van kinderen met zulk deze stofweerziekte. Informatie kunt u vinden op www.stofweerziekte.nl. De deelnemer kost 5 euro per persoon en een bijzonder evenement en een bijdrage leveren aan dit goede doel. U kunt vooraf reserveren. Kaarten zijn te koop via de website www.nationalemoederdagbrunch.nl en bij de volgende adressen VVV Zandvoort, Bruna, Primera, Halterstraat nummer 9, Café Nuf, Halterstraat 25, Kaashuis Tromp, Grote Krocht 3 en Café Lauren en Hardy, Halterstraat 46. could be. I kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in the boat? My head keeps spinning I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. I've sunshine enough to spread. It's just like the fella said. Tell me quick, ain't love a kick in the and said, Ain't that a kick in the head? Like the sailor said, quote, Ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning life is gonna be beautiful. She's telling me we'll be with.